Straatvegers, parkeerwachten en brandweerlieden liepen in een symbolische begrafenisstoet door de stad. Ze wilde een doodskist aan burgemeester Van Aartsen aanbieden, maar die weigerde dat. Hij nam wel een petitie met eisennaam. Vandaag hebben in vijf steden parkeerwachters het werk neergelegd. Op de Europese aandelenbeurzen staan de koersen opnieuw onder druk. Net als gisteren dalen de koersen uit bezorgdheid over de schuldenlast van Griekenland... en in mindere mate Portugal en Spanje. Gisteren verlaagde een belangrijke financiële instelling de kredietwaardigheid van Griekenland en Portugal. Veel beleggers zijn bang dat de Zuid-Europese landen niet aan hun belast betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Vooral de aandelen van banken staan daarom lager. Woongroepen en instellingen waar mensen met een verstandelijke beperking wonen... gooien vaak de stempassen van de bewoners weg. Daardoor kunnen deze mensen bij verkiezingen nauwelijks stemmen... terwijl ze dat wel mogen. Dat zegt de vereniging Gehandicaptenzorg Nederland... na een rondgang langs 50 instellingen. Vorig jaar bepaalde de rechter dat mensen met een verstandelijke beperking... net als ieder ander moeten kunnen stemmen. Maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Vier Molukkers uit Culemborg die terecht stonden vanwege rellen met Marokkanen zijn veroordeeld tot celstraffen tot 22 maanden. Twee zijn schuldig aan poging tot doodslag, twee anderen aan openlijke geweldpleging. In Culemborg zijn al lange tijd spanningen tussen Molukse en Marokkaanse Nederlanders. Het lukt niet om de wereldtentoonstelling in Shanghai het Nederlandse paviljoen op tijd in te richten. De expo begint eind deze week, maar volgens de Nederlandse coördinator moet nog een aantal kunstwerken worden geplaatst. Door de problemen met het Europese vliegverkeer zijn ze vertraagd. Ook is er oponthoud bij de beveiliging van het expo-terrein, omdat de Chinese organisatie steeds de regels verandert. Het weer nog, vanmiddag eh, meer sluierbewolking, 17 tot 23 graden. Morgen eerst zon, verder bewolkt en in de avond regen. Dit was het NOS Journaal.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 Give me little music, make me wind up me waist. Me say listen to the drum, and me say listen to the bass. Give me little music, make me wind up me waist. I say pass the dutchie on the left hand side.